Goedemiddag, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. Clubs in het betaalde voetbal hebben steeds meer moeite om aan stewards te komen. Dat zijn medewerkers die ingrijpen als supporters zich misdragen de agressie en het geweld van de afgelopen tijd is voor hen een belangrijke reden om te stoppen... en zijn voor potentiële stewards een reden om er niet eens aan te beginnen. De KNVB wil er werk van maken. Ook weerbaarheidstrainingen gaan we aanbieden. Dus dat houdt in dat ja, mocht die situatie zich doordoen, eh, voordoen en mocht die escalatie zich voordoen... dan zijn de stewards beter geprepareerd om een escalatie eh, eh, aan te gaan. Clubs moeten nu steeds vaker beveiligingsbedrijven inhuren. De KNVB begint een campagne om nieuwe stewards binnen te halen. bij een crash met een zweefvliegtuig bij Arnhem is iemand om het leven gekomen. Het vliegtuigje stortte neer en zou daarbij een boom hebben geraakt. We weten nog niet of er meer mensen in het toestel zaten. Het ongeluk gebeurde in de buurt van een vliegveld waar verschillende zweefvliegtuigclubs zitten. En de steekpartij van gisteren bij een oude kalksteengroeven in Maastricht... gebeurde nadat twee rivaliserende groepen van zo'n 25 man daar hadden afgesproken. Maakt de politie bekend. Vijf mensen raakten gewond. Ze zijn behandeld in het ziekenhuis en inmiddels weer thuis. Vier mensen zijn opgepakt en de politie verdenkt ze onder meer van poging tot doodslag. En pak je wel eens de bus in Rotterdam... dan kan het zomaar zo zijn dat je binnenkort een wereldkampioen boksen achter het stuur zit. Ziet. Gaat om Don Diego Poeder, die de titel pakte in 1997. Hij krijgt nu al veel aandacht als hij door de stad rijdt. Je wordt hier en daar gespot. Van eh, een duimpje of iemand ging zelfs ons, eh, een foto van ons maken terwijl we aan het lessen waren. Dus dat was leuk. Hé hey Don, en dan een foto maken en eh, ja... Hij maakte de carrière-switch nadat de sportschool waar hij werkte verdween. Zelf vindt hij het geen vervelende overstap. We moeten overleven, we moeten werken. Dus voor mij is dit normaal. Poeder heeft een bijzondere afspraak met zijn nieuwe baas. 20 uur per week rijdt hij op de bus. En de rest van de tijd traint hij andere chauffeurs om fit te worden en blijven. En dan nog het weer. Het is lekker zonnig vandaag. In het noorden wat bewolking. Het is een graad of 16. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Smiddags kan het op sommige plekken gaan plensen en ook gaan onweren. Het wordt maximaal 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd drukte in de bolle streek op de N207, over aan de Rijn richting Hillegom.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 Tell me why Can't you just reminding me of when we said forever I know exactly what you're doing Or oh, when you say you need to drop off all my sweaters It's just one of your excuses Baby, why Give a reason It's just me, me, me It's what I want So how did we get here?